Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De lancering van een Indiase maanlander is bijna een uur voor vertrek afgeblazen. De Chandrayaan-2-missie werd afgebroken vanwege een technisch probleem. De missie moet een maanlander en een onbemande maanwagen naar de Zuidpool van de maan brengen. Ze gaan onder meer onderzoek doen naar de aanwezigheid van water in de maanbodem. Als op de maan genoeg water aanwezig is... kan er ook een permanente basis worden gevestigd. Die zou kunnen dienen als vertrekpunt voor toekomstige missies naar Mars of nog verder weg. Een nieuwe lanceerdatum voor de Indiase maanlander wordt binnenkort bepaald. Amerikaanse president Trump heeft vier democratische parlementsleden opgeroepen om terug te keren naar de door misdaad geteisterde landen waar ze vandaan komen. Democraten hebben de opmerking als racistisch veroordeeld. Drie van de vier vrouwelijke democraten zijn in de VS geboren, de vierde in Somalië. Volgens Trump kunnen de vier beter elders de boel opbouwen... in plaats van Amerikanen te vertellen hoe het moet. democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden zegt dat Trump terug wil naar een wit Amerika. Bij een aanrijding op de A15 ter hoogte van Maasvlakte Rotterdam is een vrouw overleden. Ze botste frontaal op een andere auto. De bestuurder van die auto zat bekneld. Voor het ongeluk kreeg de politie al verschillende meldingen over een spookrijder. Het is niet duidelijk of het om die vrouw ging. Bij de hulpverlening werden twee traumahelikopters ingezet. Ook werd er op de A15 bij de Maasvlakte een omleiding ingesteld. Ook op de A50 werd het verkeer omgeleid na een ongeluk. Tussen Ravenstein en Hees ramde een auto een boom en sloeg meerdere keren over de kop. De vier inzittenden, een man, een vrouw en twee kinderen, werden eruit geslingerd. De toestand van de twee kinderen van zeven is volgens de politie zorgwekkend. Het weer droog met wolkenvelden, minima tussen 11 en 14 graden. Overdag blijft de bewolking domineren. Plaatselijk valt er een bui, het wordt hooguit 20 graden. Vanaf dinsdag wat meer zon en wat warmer.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 But as long as you a diggy, diggy, thick girl, you know that it's on. You know that it's on. I peep something coming towards me up the dance floor. Sexy and real stuff. she been peeping and I dig the last video. Someone that we could go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush it, and I like those stylish clothes shoes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the dozies. Oh. front act. Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn to change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more.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 Hell no You for real? now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping crispy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, no they diss, honeys look, no they wish.